Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Over vier jaar staan er bij de Olympische Spelen vijf nieuwe sporten op het programma. Voor de Spelen van 2020 in Tokio heeft het IOC karate, surfen, sportklimmen, skateboarden en honkbal voor de mannen en softbal voor de vrouwen goedgekeurd. Honkbal en softbal werden na de Spelen van 2008 nog geschrapt als Olympische sport, maar komen over vier jaar dus weer terug. Voor de kust van Zeeland zijn drie leden van de reddingsbrigade uit zee gered nadat hun boot was omgeslagen. Een uur na de verstuurde noodoproep werden de twee vrouwen en een man gevonden door de kustwacht. Die heeft ze uit het water gehaald en naar werkeiland Neeltje Jans gebracht. De drie maken het goed. Ze hadden als leden van de reddingsbrigade beschermende kleren aan, waardoor ze niet onderkoeld zijn geraakt. In Irak zitten honderden vluchtelingen uit Fallujah zonder vorm van proces vast voor verhoor, zegt Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie is bang dat ze worden gemarteld. Sjiitische milities die Fallujah onlangs hebben veroverd op IS... zouden tussen de vluchtelingen op zoek zijn naar IS-strijders. Het lijkt erop dat IS zich afkeert van de Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram... IS heeft voor zijn West-Afrikaanse afdeling een nieuwe leider benoemd. En dat is iemand die zich juist van Boko Haram heeft afgesplitst. Met zijn eigen terreurgroep heeft hij zich toegelegd op het ontvoeren van Europeanen. IS zou met hem in zee gaan omdat Boko Haram bij aanslagen veel moslims doodt... en bovendien kinderen voor zelfmoordaanslagen inzet. En IS keurt dat af. Het Belgische nationale voetbalelftal heeft een nieuwe coach. Het is de Spanjaard Roberto Martinez. Hij was de afgelopen jaren trainer van de Engelse voetbalclub Everton. hij volgt bij de Belgische voetbalbond Mark Wilmots op, die na het EK werd ontslagen. Het weer, vannacht is het vrijwel overal droog en het koelt af naar een graad of 16.